Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn sinds gisteren tenminste 70 Palestijnen gedood, meldt Al Jazeera. Ook het Palestijnse persbureau Wafa spreekt van tientallen doden, onder meer in Gazastad en de zuidelijke steden Ghan en Rafah. Daarnaast zouden er tientallen gewonden zijn gevallen. Het Israëlische leger zegt dat het sinds gisteren honderden doelen in Gaza heeft aangevallen. Dat zouden locaties van Hamas zijn geweest. Over doden heeft Israël niets gezegd land meldt verder gevechten tussen Israëlische grondtroepen en Hamas. Alle 18 slachtoffers van de mesaanval gisteren in Hamburg zijn in stabiele toestand, zegt de Duitse politie. Eerder waren vier mensen in levensgevaar. Ook hun gezondheid is inmiddels stabiel. Een vrouw stak gisteravond op een perron van het Centraal Station van Hamburg willekeurig in op reizigers. Ze kon snel worden opgepakt. Het is een Duitse vrouw van 39. Volgens de Duitse politie zijn er concrete aanwijzingen dat ze een psychische aandoening heeft. De vrouw is vandaag voorgeleid. In Zuid-Frankrijk is de stroom weer terug na een grote storing vanmiddag. Daardoor zaten tienduizenden huizen zonder stroom. De storing is waarschijnlijk opzettelijk veroorzaakt. Er was brand in een transformatorstation die vermoedelijk is aangestoken. Ook was volgens Franse media een elektriciteitspaal omgezaagd. Daardoor viel de stroom ook weg op het beroemde filmfestival van Cannes. Tennisser Novak Djokovic heeft zijn honderdste tennistitel op het hoogste niveau behaald. De 38-jarige Serviër rekende in Genève in die finale af met de Pool Hubert Horkac in drie sets. Het werd 5-7, 6-7 en 7-6. En het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten droger met af en toe wat lichte regen. Morgen begint met motregen. Daarna droge periodes met zon, maar ook buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9, Alkmaar richting Diemen.